Nieuws van 2 uur. Femke Wolthuis met het NOS Journaal. Een van de mannen die wordt verdacht van de betrokkenheid bij de terreurcel in Verviers is mogelijk een Nederlander. Dat melden bronnen aan de NOS. De 18-jarige Zaid K. komt uit Utrecht en zou naar Spanje zijn gevlucht. Drie leden van de terreurcel in Verviers werden donderdag neergeschoten, twee van hen overleden. Volgens de wilden ze aanslagen plegen op politie en justitie. Vier Fransen die worden verdacht van betrokkenheid bij de aanslagen in Parijs worden vandaag voorgeleid. Het gaat om mannen van 22 tot 28 jaar. Justitie verdenkt ze van hulp aan aanslagpleger Koulibaly. Die schoot twee weken geleden in Parijs vier mensen dood bij een gijzelingsactie in een supermarkt. 64 huishoudens in Apeldoorn die in december in de kou zaten door een gasstoring hebben te veel schadevergoeding gekregen. Sommige mensen incasseerden honderden euro's bovenop de vergoeding die ze al kregen. Die vergoeding is afhankelijk van hoe lang de mensen zonder gas hebben gezeten. Netbeheerder Liander zegt dat ze per ongeluk huishoudens door elkaar hebben gehaald en dat ze het geld niet gaan terughalen. Nederlandse terreurverdachte Sabir K. mag niet worden uitgeleverd aan de VS. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. De rechter vindt dat er eerst meer duidelijk moet worden over de rol van de CIA... bij de aanhouding en marteling van Sabir K. Hij werd in 2010 opgepakt in Pakistan. En volgens Amerika heeft hij een aanslag voorbereid op een Amerikaanse basis in Afghanistan. Tijdens zijn gevangenschap werd hij gemarteld en daarna werd hij uitgezet naar Nederland. In de Eerste Kamer wordt gedebatteerd over het leenstelsel voor studenten. Dat moet vanaf september in de plaats komen van de huidige basisbeurs. Over het wetsvoorstel hebben de regeringspartijen en oppositiepartijen een akkoord gesloten. Studentenorganisaties zijn tegen. Vanavond wordt er over de wet gestemd. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt, droog, 2 of 3 graden.